Het is nu wachten op een vergeldingsactie van Pakistan, zegt correspondent Davy Boerema. Ik denk dat het moeilijk is om het niet te doen omdat je hebt gezien in de afgelopen twee weken sinds de terreuraanslag in Kashmir dat beide landen vokaal heel scherp zijn geweest. En Pakistan heeft de hele tijd gezegd dat als India op Pakistan grondgebied een aanval uitvoert... dat zij die zullen vergelden met gelijke kracht. Ehm, het is heel duidelijk dat Pakistanse burgers nu zijn omgekomen... en Pakistan zal daar een reactie op willen geven. En dat zeggen zij nu ook. De spanningen tussen India en Pakistan gaan over het gebied Kashmir... dat tussen beide landen in ligt. Die is al jaren veel om te doen. De spanningen zijn weer opgelopen na een terreuraanval in het Indiaanse deel van Kashmir. In Urk gaan ze erachter proberen te komen wat er is gebeurd met tientallen vermiste vissers. De afgelopen 100 jaar zijn minstens 30 Urker vissers vermist geraakt en nooit meer teruggevonden. Een speciale stichting probeert nu te achterhalen waar ze zijn verdronken, waar het scheepsrak ligt en of ze ergens zijn aangespoeld en begraven. Twee Belgische jongeren die in Kenia terecht stonden voor smokkel van mieren moeten 7000 euro boete aftikken. Het alternatief was 12 maanden gevangenisstraf. De jongeren van 19 werden een maand geleden in Kenia betrapt. Ze hadden 5000 zeldzame mieren bij zich. Die wilden ze volgens justitie verkopen in Europa en Azië... aan liefhebbers van exotische huisdieren. En misschien een ideetje om uit te proberen bij de lunch. De lumpidel. Die staat op het menu van een restaurant in de kleinste stad van Friesland, in Sloten. Kruisje tussen frikandel en lumpia met een oostersausje erin. Nou lopen hier natuurlijk ook allemaal toeristen rond die een andere taal spreken. Snappen die het dan? Nee, die snappen het niet. De Duitsers die moet ik het wel uitleggen. Frikandel, frikandel, dat, dat snappen ze wel. Maar uh, lumpia, die moet ik ook uitleggen. Dat is Vruklingsrollen. <laughs> ik, ik zeg snackbaar Duits, dat is mijn toptaal. Maar eh, eh, ik, ik kan me goed redden. Voor hoe lang de lumpidel in het assortiment blijft bij de Friese snackbar, dat weten we niet.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 I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. an answer So much I've never broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. voor het tweede uur lunchroom. En ik ben begonnen met Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much. En ik ga door met Billy Ocean.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 Schildersclub. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilligers zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven... en verder werk je zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. Er is altijd koffie of thee, met natuurlijk wat lekkers. En de kosten zijn 3,50, inclusief de materialen. Kom gewoon een keer langs en doe gewoon gezellig een keer mee. En de eerste keer meedoen is helemaal gratis. En het is elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16 uur. In Pluspunt, het centrum.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 Blue van René Klein. En ik ga door met een Duits, Duitsstalige. Ik bin wie doe. Marianne Rosenberg. zin om stil te zitten? Dat hoeft ook niet, dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met de Sporty Tuesdays. Elke donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens deze instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zetende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportinstuif is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. En ik ga door met, dan moet even kijken, Kenny Rogers, de Kembler. On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when sitting at the table There'll be time enough to count When the deal is done Wil je iets betekenen voor de mensen in Zandvoort? Sluit je aan bij ons enthousiaste team van vrijwilligers. Of je nu handig bent in de keuken, graag met mensen werkt... of gewoon een warm hart hebt voor de buurt... en er altijd wel een plek voor jou bij Pluspunt.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 You never walk alone. when you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm There's a golden sky and a sweet silver song of a love. Walk on, pretty wind. Walk on, pretty rain. Though you're Three. 11 mei zullen zeer talentvolle muzikanten op het podium staan... die hun sporen in de jazzmuziek ruimschoops hebben verdiend. Zanger Jurian Donkers zal de tribute of Rita Reis op zich nemen. Hij werd tenslotte meer of meer door haar ontdekt. Door samenwerking met Ruud Jacobs, Mario Barnes, Lex Jasper en wie anders ontstond zijn een mooie carrière. Aan de piano en de contrabas staan twee van de grote talenten onder de jonge generatie Nederlandse jazzmuzici Robert Koemans en Cas IJsseljes komt. Pianist Koemans studeerde in 2016 af aan het Conservatorium van Rotterdam. Hij speelt onder meer met zijn eigen Robert Koemans trio... en is niet alleen een veelgevraagde begeleider... maar ook componist en arrangeur. Bassist Kas Jissekoot maakt deel uit van het Gijs Idema trio. Daarmee hij twee jaar terug bij prinses Christina concours won... Op de, en op de Amsterdamse grachten speelde. Dan moet ik even naar boven, want dan moet ik even kijken hoe we reserveren. Na de reservering, uitsluitend via www.jazzzandvoort.nl... bent u vanaf 1 uur welkom bij Nieuw Unicum. Zandvoortselaan 165. Het concert begint om half drie... en na afloop is er de mogelijkheid om te blijven eten... Voor 21,50 staan er asperges op het menu. Nou, dat is lekker. Met nakeuze, beenham of zalm. Geef uiterlijk 7 mei, dus dat is vandaag... door uw voorkeur door via jazz@nieuwunicum.nl En betalen in de Unicum uitsluitend via de PIN... en rondom de bebouwde Nieuw Unicum kunt u gratis parkeren. Wrap Your Arms Around Me. Agneta Velker. Wrap your arms around me far away. At the end of each day, counting the moments till you fade away inside my soul. Under passion's control. donderdag 15 mei 2025 wordt door Stichting Struikelstenen Haarlem een struikelsteen gelegd. Een herdenkingsteen voor Emma Emmy Vermeulen Bonnevang. De betrokkenen zijn op zoek naar nabestaanden. Dat dus een oproep. En ze zoeken naar haar zwager, Paulus Bille, diens zoon, haar neef, Henry Bille... en verdere familie van Pieter Varenkamp. Voor meer informatie kunt u bellen met 06 23 59 9352. 06 23 53 9352. Marvin Gaye, I Had the True the Grapevine. you Wij We gaan nog een keer een oude draaien. Kennen u deze nog? De Locomotion, Little Leaf. Recreanten van camping Sandevoorde moeten het terrein op 1 oktober verlaten. Dat is ze op 30 april door de rechter medegedeeld... naar aanleiding van de rechtszaak die de camping-eigenaar had aangespannen. De recreanten hebben aangekondigd in beroep te gaan. Kennemer Park BV stapte op 3 april naar de rechter. Ze eist dat de recreanten van Sandervoorde per 1 april het campingterrein van de Kennemerweg moeten verlaten... zodat gestart kan worden met de bouw van een luxe vakantiepark. Op 30 april stuurde de rechter zijn uitspraak... Even kijken, gestart. En op 30 april stuurde de rechter zijn uitspraak... dat recreanten moeten uiterlijk per 1 oktober vertrekken. Ze laten zich niet zomaar aan de kant schuiven, en ze hebben gelijk... en gaan in hoger beroep. De menigeen die er medelo, moedeloos van worden... maar de campinggasten maken er kennelijk nog strijdbaar... en men vindt het onbegrijpelijk dat in 2024 de huur van Kennemer Park BV werd opgezegd... zonder een concreet uitvoerbaar plan en zonder diverse belangrijke vergunningen. Ook de gevolgen voor het stikstofbeleid wordt de uitspraak volkomen genegeerd. Zo concludeerden zij. En ik ga door met Maywood. Late at night. sterk. Misschien heb je nog maar net een computer, tablet of smartphone... en kun je er nog niet zo goed mee overweg. Of je hebt jou langer zo'n apparaat en gaat het je prima af. Of je kunt nu beginnen of gevorderd bent. Iedereen kan wel eens vastlopen. Hoe fijn is het om dan persoonlijke hulp te krijgen... Dat kan bij het Digiaal Sterk Centrum. Elke maandag kun je van 10 tot 12 uur terecht... voor al je vragen in de bibliotheek van Zandvoort. En elke woensdag kun je van half tien tot twaalf uur terecht in Pluspunt Zandvoort Noord. Eerste hulp bij computers, social media en internet. De vrijwilligers van het Digitaal Sterk Centrum helpen je bij al jouw vragen op het digitaal gebied. 3J's en Jan Smit. Deze man is verliefd. Luister maar eens naar dat ene lied. Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd, nou dat is toch mooi. I'ma als een deur Hoe hij zich uitslooft bij jou in de buurt Maar als hij jouw naam hoort verandert zijn blik Minnie Riperton, Loving You. De vrouw, dacht ik, met de hoge stem. feel een hoge stem. <laughs> Angel of Mine, Frank Duval. van deze week, Lunchroom. Ik hoop dat u genoten hebt van mijn muziek. Ik heb het leuk gehad. En ik graag tot volgende week woensdag. Dan ben ik weer live in onze studio.